het NOS nieuws van 8 uur. In de Verenigde Staten is het dodental van orkaan Sandy opgelopen tot 90. In New York City vielen de meeste doden, 38. De politie verwacht vooral nog slachtoffers te vinden in overstroomde delen van Staten Island. De komende dagen worden in New York een miljoen maaltijden en flesjes water uitgedeeld aan stormslachtoffers. VVD-prominent Robin Linschoten denkt dat het nieuwe kabinet het plan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zal aanpassen. Volgens de oud-staatssecretaris kunnen de inkomenseffecten niet zo significant zijn. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Zijlstra, noemt de zorgpremie een pijnlijke maatregel, maar zegt dat de fractie die met opgeheven hoofd zal uitleggen. In Heerle is de herdenking van een moord uitgelopen op ongeregeldheden. Op de plek waar een 22-jarige man vier jaar geleden werd doodgeschoten... kwamen gisteravond ongeveer 150 jongeren bijeen. Een aantal van hen richtte vernielingen aan. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. In Voorst bij Apeldoorn heeft brand gewoed bij een van de grootste sauna- en wellnessresorts van Nederland. Het vuur verwoestte een grote buitensauna. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer konden alle gasten de sauna op tijd verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Amerikaanse overheid is begonnen met de veiling van ruim 300 renpaarden... die eigendom waren van de leiders van een Mexicaans drugskartel... Maandelijks kochten bendeleden voor meer dan een miljoen dollar aan nieuwe paarden om zo geld weer te wassen. Ze werden in beslag genomen op boerderijen in Oklahoma en New Mexico. FC Twente is in het bekertoernooi verrassend uitgeschakeld door FC Den Bosch. Die club staat op de dertiende plaats in de eerste divisie. Den Bosch versloeg de koploper van de eredivisie met 2-1. Het weer, vooral in de kustgebieden buien die zich vanmiddag uitbreiden naar de rest van het land. Het wordt zo'n 10 graden.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 Children love you, they seem to know bring roses after the snow. The old world says ZFM. Hartelijk welkom aan het toestel of aan het, eh, aan, aan het eh, apparaat om het nog eens terug te luisteren. Hoe dan ook, hartelijk welkom vandaag op eh, deze zonnige dagen... waar we allemaal nog een uurtje langer in de platenkast hadden kunnen kijken... omdat de klok weer is veranderd, gewijzigd. Vandaag zijn uw presentatoren en uw draaiers Peter den Boer en Fred Koonsberg tegenover mij. En wij hebben eh, bij het doornemen van wat wij graag wilden draaien al gelijk ontdekt... dat wij eh, misschien vandaag wel een dag vol tegenstrijdigheden hebben. Ik ben begonnen met eh, Everywhere You Go, Sunshine Follow You. En Fred, volgens mij ligt er bij jou iets heel anders op de draaitafel. Ja, je bent veel te lief, joh. Je begint zo zachtjes met de zon en die is er al. Dus ik denk, nou, dan moet ik maar even wat tegenover stellen. En ik zit al in de maandag, maar dan op de stormachtige maandag. Ik weet niet of hij er komt. Maar we gaan draaien Stormy Monday Blues van de Bobby Bland trio. They call it Stormy Monday But Tuesday's just as bad They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesdays worse, loud and Thursday's also sad. Friday and Saturday I go out to play. eagle flies on Friday and Saturday. to church and I kneel down and pray. And this is what I'd say, baby. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Somebody please send her home to me. Ja, luisteraars, heerlijk. Dit was Aim Jazz met Accordion Joe. En dat is van een gloednieuwe cd. En de cd heet Sing Sing Sing en Swing. En de bezetting was Peter Ivan, cornet, blokfluit... Eduard een trombon en ook zang. Frits Armbrust klarinet en op de saxofonist Hansje Armbrust gitaar en zang. En die schijnt al in de 70 te zijn of in de 60 eh, geloof ik hè Peter. Hans Rombouts contrabas en Peter de Buur op de drum. En die zong ook dit nummer. Heel leuk, vond ik leuk. AMJS bestaat al sinds 1981 en hoewel in de loop der jaren zowel de bezetting als het repertoire veranderd is... zijn ze nog altijd live te bewonderen. En vanmiddag zitten ze bijvoorbeeld in Blarikum en wat ik begrepen heb van eh, Peter... is hij de komende weekenden altijd onsteeds te bewonderen. Dan gaan we nu naar Horace Parlan. Eh, samen met de, de beide naamdragers Turrentine...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 There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling is still in my it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Chet Baker was dat, That Old Feeling. En ik herinner me nog dat hij in 1988 in, eh, Amsterdam uit een raam is getuimeld. Maar deze man heeft ons voor schitterende muziek nagelaten. Zowel eh, als eh, als blazer op de trompet als wel als zangeres. En hij heeft bijvoorbeeld ook uh, V. Klaassen enorm geïnspireerd. Maar daar komt later nog wel eens een keer in een andere uitzending op terug. <clears throat> Ehm, we gaan nu over naar een prachtige opname uit 1960. Henk Mobley. En die wordt natuurlijk omringd door allerlei eh, topmuzikanten. Ik zeg het vaker in deze uitzending. Eh, er zijn een heleboel jazz... Uh, heel veel jazz... Eh, eh, giganten. Giganten. Die allemaal hun eigen groepen hebben en hun eigen naam hebben opgebouwd. Maar natuurlijk ook heel veel hebben samengewerkt. En daarvan gelukkig eh, altijd de kracht hebben gezien van het samenwerken en het voordeel daarvan. Nou, eens een voorbeeld is deze cd. Henk Mobley die speelt samen met Freddie Hubert op de trompet. Hij, uh, dus Mobley op de tenorsax. Winton Kelly op de piano, Paul Chambers op de bas en onze Art Blakey op de drums. En het nummer heet The Breakdown. beste luisteraar, er was niks mis met uw luidspreker. Het was alleen maar, het was alleen maar eh, Art, Blakey die eh, het slagwerk hanteerde... en eh, vond dat hij daar op zijn manier een invulling aan moest geven. We zijn allemaal wakker, zullen we maar zeggen. We gaan nu een tandje terug. En dat is een, een opname met Babyface Willet op het orgel. En daar zijn aan de drums Ben Dixon die... Al andere dingen doet. Willow, Weep For Me. time. Sound of the river, you stop and you hold everything. blowing that sound way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.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 Dire Straits, nog even eh, de bezetting, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want het gaat niet alleen om zanger Mark Knopfler... maar ook zijn broer David Knopfler heeft op de gitaar meegespeeld. En ik zie nog meer mensen die ex-leden zijn van de band. Gitarist bijvoorbeeld Hollanders, gitarist Jackie Sonny... bassist John Isley, drummer Terry Williams... En de tweede drummer die er staat is Pick Waters, toetsenist Alan Clark en keyboard Guy Fletcher. Maar het is niet gezegd dat zij op dit nummer meespeelden, Want eh, bij deze, eh, boekje wat ik erbij heb... met allemaal songs van Mark Knopfler staat niet precies de bezetting. In elk geval, dit soort jazz is natuurlijk ook een beetje rock. En dat verbindt elkaar altijd, niet waar Peter? Ja, of we gaan zeggen, dit soort eh, pop is ook een beetje jazz. We hebben natuurlijk een altijd leuke discussies van waar is de grens van het een en het ander. Eh, mijn stelling is en blijft dat eh, als er geïmproviseerd wordt op een manier zoals het nu gebeurde... dat we dat zeker in zo'n programma als vandaag mogen draaien. Een zanger die eh, voor veel muzikanten een, een voorbeeld is geweest en nog steeds is... op zijn 86-jarige leeftijd nog steeds treedt hij op, is Tony Bennett. En die gaan we nu horen... met het uh, nummer I Can't Believe That You're In Love With Me. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Eh, <laughs> dat is, kort en krachtig. Herbie Nichols, een eh, pianist die eh, heel zijn leven eigenlijk vrij onbekend was. En bekend is geworden ineens zomaar door de jazzstandard te componeren Lady Sings the Blues. En die hoorden we hier met Al L. McKibben op de bas en natuurlijk onze Max Roach op de drums. Een opname uit 55. En eigenlijk is dat de periode waarin wij allemaal groot zijn geworden met de jazz. En eh, dat is de periode waar de jazz nog um, tussen aangestekens puur en, eh, en eerlijk was. Zonder eh, gekke elektronica. Gewoon spelen recht voor zijn raap. Eenvoudige trio's die de mooiste dingen deden. Wat heb jij op de draaitafel? Nou, ik heb hier een nummer van Louis Armstrong en Billy Holiday... maar ik heb het niet beluisterd en ik weet niet precies wat ik erbij moet verwachten. In elk geval, ik heb nog nooit zoveel van Louis en Billy samen gehoord. Het staat wel als een duet aangekondigd. En dat betekent... Oh, kijk eens aan. Daar is iemand die, eh, dacht ik, nog in het ziekenhuis lag... maar die kwam lachend voorbij lopen. En eh, dat is natuurlijk altijd een hele fijne eh, constatering. goed, Louis Armstrong en Billy Holiday met My Sweet Hunk O' Trash. You don't add up too much. Ain't got that glamour touch. You're trifling lazy. Ain't worth a cigarette ash. Look out there, Mama. Look out there. You're carrying me too fast. Watch it, baby. You're just my good for nothing. My sweet hunk of trash. My, my, how you sound. You're very short on looks. Yeah, yeah, yeah. Dumb when it comes to books. Look out, baby, watch it, honey. And you stay full of corn, just like succotash. Well, what you want me to do in my idle moments? You're just a good for nothing, but my sweetheart trash. Let me get a word in there, honey. You running your mouth. You said I worried you for years. I'm just a barfly mooching beers. While you sweat over a hot stove, slinging hay. Work my fingers right down to the elbows. Yes, I may be good for nothing, but I'm still your sweet Uncle Trash. Forrest admitted, baby. You said I spread my love all around and with the chicks all over town. But how can I when you keep me broke so I can't spend no cash? Yes, I may be good for nothing, but I'm still your sweet hunk of trash. Listen here, Pops. You know you lie about your youth. I don't lie, baby. I'm just careless with the truth. That's How all. How careless can you be? I don't know. With all young chicks, you try to make a flash. No, baby, it ain't like that. No. But you're still my good for nothing my sweet hunk of trash. <laughs> now when you stay out very late, it sure makes me mad to wait. I'll come, baby. Cause you come home too tired to raise just one eyelash. Yeah, yeah, yeah. Watch it, baby. Watch it. You're just good for nothing. But you're my try. Yes, indeed. Ella en Louis, fantastisch. En nu gaan wij naar het volgende uur met eh, de, de jam Blues. Fred Kroonsberg en Peter de Boer zie u graag na het reclame weer terug...